Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Rusland zegt dat het de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk heeft ingenomen. Oekraïne spreekt dat tegen, maar zegt wel dat de troepen in de stad zwaar onder vuur liggen. In Russische media zijn beelden te zien van separatisten of Russische troepen die door de straten paraderen. Gisteren zeiden de separatisten al dat de stad volledig was omsingeld, maar ook dat werd door Oekraïne ontkend. Het strategisch gelegen Lysychansk is de laatste grote stad in de regio Lugansk... die nog niet onder controle staat van de Russen. Duizenden inwoners van Sydney hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten uit vrees voor overstromingen. De grootste stad van Australië kampt al dagen met hevige regenval die nog tot zeker maandag duurt. Op sommige plekken viel in een paar uur meer regen dan in een hele maand. Het gebied werd in maart ook al getroffen door overstromingen. Toen kwamen in het oosten van Australië tientallen mensen om het leven... en duizenden huizen werden onbewoonbaar. Een groep boeren met trekkers heeft de hele dag actie gevoerd... bij het ijsbedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong... in het dorp Gorredijk in Friesland... De boeren waren er rond 8 uur in de ochtend en vertrokken tegen 10 uur s avonds. Ze verhinderden dat busjes het terrein op en af konden. De jong wilde niet met de boeren in gesprek. De politieke partij Bijeen heeft een nieuwe voorzitter. Het gaat om Rebecca Timmer, die derde stond op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ze kreeg de steun van driekwart van de leden, hoewel de selectiecommissie haar niet geschikt vond. Volgens de commissie wil Timmer te veel haar eigen koers varen. Ze is de opvolger van Jessica Mills, die vorige week opstapte. Volgens haar was er in bijeen sprake van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden. Het weer. De komende uren droog bij een graad of 13. In de ochtend in het noordwesten wat regen.